Kasper Meijer met het NOS-journaal. Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 73.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Het zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 75.000 en dat was het hoogste aantal in 10 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit jaar zullen er minder huizen bijkomen omdat er na 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De meeste nieuwe nieuwbouwhuizen werden vorig jaar opgeleverd in Zuid-Holland. Ruim 17.000. In Drenthe werden met 1300 de minste nieuwe woningen opgeleverd. Het nieuws dat een Kamermeerderheid wil dat Lelystad Airport niet meer open gaat voor commerciële luchtvaart leidt tot wisselende reacties. De provincie Flevoland is verrast en spreekt van een teleurstellend signaal voor de regio. Ook de reisbranche reageert negatief. Opluchting en blijdschap is er bij actiegroepen en milieuorganisaties. Vooral in Overijssel en Gelderland was er verzet tegen de komst van onder meer vakantievluchten naar Lelystad... vanwege nieuwe laagvliegroutes die boven die provincies zouden ontstaan. Na de vijfdaagse spoorstaking in Duitsland van afgelopen week... begint vanavond een staking op Duitse luchthavens. Beveiligers op elf vliegvelden leggen het werk neer omdat ze meer salaris willen vanwege de hoge inflatie. Alleen al op de luchthavens van Berlijn en Hamburg zijn voor morgen alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Er zijn in Duitsland CAO-conflicten in verschillende vervoerssectoren. Het treinverkeer is al meerdere keren stilgelegd. en Later deze week wordt er ook gestaakt in het stads- en streekvervoer. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning gisteravond op AS Roma... hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zover komt in de Champions League.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 I see it in her face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade And we made our love on wasteland And through sing in the music of the brain.